Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden voorlopig niet versoepeld. Mogelijke aanpassingen die het kabinet twee weken geleden aankondigde... gaan niet door, melden Haagse bronnen. Het kabinet vindt dat de coronacijfers zich daarvoor niet goed genoeg ontwikkelen. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er wel minder dan gisteren, maar ruim 650 meer dan het gemiddelde van de afgelopen week. Het aantal positieve tests steeg met 20 procent. Dinsdag is er weer een officiële persconferentie. De beperkingen rond het Centraal Station in Amsterdam zijn opgeheven. Vanmiddag werd een verdacht pakketje gevonden en werd het station uit voorzorg deels ontruimd. Ook werden het treinverkeer en het openbaar vervoer in de omgeving stilgelegd. NS verwacht dat de verstoring van het treinverkeer zeker tot zes uur duurt. De overheid moet een burgerforum oprichten dat meepraat over de klimaatmaatregelen. Dat adviseert een commissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenningmeijer omdat volgens hem de klimaatmaatregelen veel impact op het leven van mensen hebben. Het kabinet had om een advies gevraagd. In Syrië is een ziekenhuis geraakt door artillerie van het regeringsleger. De stad waar het ziekenhuis ligt staat onder controle van rebellen. Er zouden zeker vijf doden zijn gevallen, maar volgens ooggetuigen zijn er zeven mensen omgekomen. Ook raakten zeker veertien medewerkers van het ziekenhuis gewond. En in Amsterdam heeft de politie een einde gemaakt aan een protest op het Museumplein. Er werden onder meer waterkanonnen ingezet. Actiegroep Nederland in Verzet had opgeroepen vandaag opnieuw te demonstreren. Dat mocht, maar niet op het Museumplein. Verder waren er in verschillende grote steden demonstraties tegen racisme. Het weer, het blijft bewolkt, maar droog. De wind neemt af. Vannacht meest niet kouder dan 4 graden. Op heldere momenten tot rond of iets boven het vriespunt. Morgen af en toe zon. Het wordt maximaal een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam vertraging op de A10 West richting knooppunt de Nieuwe Meer. Na een ongeluk bij de Koentunnel. Er is een kwartier vertraging vanaf Landsmeer, maar alle rijstroken zijn weer open.